Voor volgend jaar staat de productie van een miljard doses van het vaccin gepland. Het vaccin van Pfizer, dat samen met het Duitse BioNTech wordt geproduceerd... kreeg woensdag goedkeuring voor gebruik in het Verenigd Koninkrijk. In de Europese Unie loopt het toelatingsproces nog. Het Europees Medicijnagentschap verwacht het uiterlijk 29 december afgerond te hebben. Afgelopen week zijn opnieuw meer mensen overleden dan normaal. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat naar schatting 3450 mensen zijn overleden. Ruim 400 mensen meer dan verwacht zijn tevens 150 overledenen meer dan een week ervoor. Vooral onder ouderen is de sterfte toegenomen. De oversterfte ligt al sinds eind september hoger dan normaal... met in totaal 4300 extra overlijdens. Tijdens de eerste golf was die oversterfte bijna 9000. Het dodental als gevolg van het coronavirus is wereldwijd gestegen tot ruim anderhalf miljoen. Dat blijkt uit gegevens die de Johns Hopkins Universiteit heeft verzameld. Het gaat om de gerapporteerde doden door overheden. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. De VS met bijna 275.000 doden en Brazilië met bijna 175.000 doden zijn het zwaarst getroffen. Het bestuur van Forum voor Democratie ontkent dat er problemen zijn met de ledenraadpleging over het aanblijven van Thierry Baudet als politiek leider. Wel zijn er hekpogingen ondernomen om het referendum te beïnvloeden, maar berichten dat de ledenraadpleging daadwerkelijk is gehackt zijn volgens het bestuur onjuist. Ook ontkent de partij dat de stemming niet anoniem is. Het weer bewolkt en regenachtig. Er staat een stevige wind en de temperatuur daalt naar een graad of 4. Overdag is het bewolkt met vooral in het noorden wat regen.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 <laughs> Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. <laughs> it wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give it my best, but just know I'm not your friend. care less and you can give them my best, but just know. I'm not your friend. about you is crazy, And I love you, I want you, I wanna talk to you.